En ook de anderhalve maatregel verdwijnt mogelijk eind deze maand. De horeca- en cultuursector mogen dan langer open blijven. Daar zijn de meeste mensen wel blij mee. Volgens mij snakt iedereen enorm naar eh, meer vrijheid. Waar snak je zelf het meest naar? Eh, langer in de kroeg kunnen zitten. <laughs> ja. Gewoon weer een beetje avontuur kunnen beleven. Dat is ook wel fijn. Ik denk dat ik toch wel een eh, clubje ga bezoeken of zo. Het kabinet bevestigt het allemaal nog niet. Dinsdag is weer een coronapersconferentie. Het kabinet moet snel met betere wetten komen om seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan. Er willen zo'n 20 organisaties, waaronder FNV en de Nederlandse Vrouwenraad. Ze hebben vandaag een petitie gegeven aan de minister van Sociale Zaken organisaties willen duidelijke regels voor vertrouwenspersonen... en dat de arbeidsinspectie seksueel grensoverschrijdend gedrag beter kan aanpakken. In Colombia zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een aardverschuiving. 35 anderen raakten gewond. Gebeurde in de buurt van de stad Dos Quebradas. Het heeft daar de laatste tijd veel geregend. Slachtoffers werden overvallen door een modderstroom. Er worden nog vier mensen vermist. En als je als man wel eens in Amsterdam hebt gestapt... is de kans groot dat je je blaas wel eens hebt gelegd in een plaskrul. Zo'n donkergroen openbaar toilet waar je inloopt en in een gootje kunt plassen. Ze worden nu overal weggehaald en dus is er eentje vervoerd naar het Openluchtmuseum in Arnhem. En deze krul is neergezet eh, in de openbare ruimte, zodat mannen vroeg naar de wc kunnen. En ehm, inmiddels is dat een eh, verhaal dat niet meer bij deze tijd past. Eh, vrouwen kunnen hier niet naar de wc, rolstoelgebruikers al helemaal niet. Ehm, dus het is echt iets van het verleden geworden. En daardoor is hij zo goed op zijn plek hier in het Nederlands Openluchtmuseum. De plaskrul staat in het Openluchtmuseum op steenworp afstand van een rijtje huizen. Die zijn geïmporteerd uit de Jordaan. De plascel is na jarenlang ondergezeken te worden alleen niet echt proper meer. Uh, we laten hem zo. Eh, wat ik zeg, hij is een beetje viezig, een beetje smoezelig. Eh, dat past bij de krul. En dat verhaal willen graag zo laten zien. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Is er kans op wat regen, ook morgen vroeg nog. Maar in de middag kans op wat zon en een graad of 7 dan.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 Take me to Brooklyn again. I'm in the back of a cab. And you're still on my mind, yeah, you're still on my mind Oh my God, never felt so good in my life Oh my feel like it's the 4th of July. Under the moonlight, on the rooftop in the night. In the night. And now it seems like I got it all. But I'm just someone lost in New York. Even though it's a quarter to four. I want more. I want more. bridge. Oh my, all alone it is what it is. I'm up in Soho, I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York.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 voor ik hier vertrek. Eh, eh, eh. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam. Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang. Bloedzeden tranen, zeg maar niets mis, jij gelooft in mij. Is wat ik altijd zei.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 muren, koude muren, lege flessen, lege flessen op de gang. Lange tanden, watermuren, watermuren, weinig zon, weinig zon en veel behang. morgen. Oh. s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.